Kees Groot met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan zijn bij een helikoptercrash 38 doden gevallen. Het zou gaan om 31 Amerikaanse militairen van een elite-eenheid en 7 Afghaanse militairen. Over de oorzaak bestaat onduidelijkheid. De Taliban claimen dat ze de helikopter met een raket naar beneden hebben gehaald. De NAVO wil alleen zeggen dat de helikopter betrokken was bij een operatie tegen de Taliban. China heeft felle kritiek op het financiële beleid van de Verenigde Staten. Het Chinese staatspersbureau spreekt van kortzichtige verkiezingspolitiek. China zegt dat het als grootste investeerder in de Amerikaanse staatsobligaties alle recht heeft om te eisen dat de VS zijn schuldproblemen serieus aanpakt. Het Chinese commentaar komt nadat Standard Poor's de kredietstatus van de VS heeft verlaagd van AAA naar AA+. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. De VS moet nu mogelijk meer rente gaan betalen op leningen. Staatssecretaris Steven wil een betere controle op de registratie van medische specialisten die advies geven in rechtszaken. Hij wil daarmee voorkomen dat onbevoegde psychiaters adviseren over bijvoorbeeld het verlengen van tbs. De aanleiding voor de maatregel is een psychiater van wie de registratie was verlopen, terwijl hij toch in ruim 80 rechtszaken over een tbs-verlenging heeft geadviseerd. Volgens Steven heeft het OM de zaken bekeken. Vermoedelijk heeft het er niet toe geleid dat tbs'ers onterecht op vrije voeten zijn gesteld. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn er geen andere onbevoegde psychiaters die in rechtszaken adviseren. In Japan is het bombardement op Hiroshima herdacht. Het is vandaag 66 jaar geleden dat de VS een atoombom op de stad gooide, waardoor 140.000 mensen omkwamen. De Japanse premier Kan sprak tijdens de herdenking zijn zorgen uit over het gebruik van kernenergie, naar aanleiding van de problemen met de kerncentrale in Fukushima. Het weer, vanmiddag vooral in het oosten buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droger, maar ook frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 2 kilometer.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 We cannot, we cannot allow that treason that we mind. We must, I must show them now. We don't need to lie. Haven't, haven't a doubt that we are in the right. If you don't look out, are you so their right?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 You can walk my path. You can wear my shoes. Learn to talk like me. And be an angel too. But maybe you ain't never gonna. never gonna know me But I know you Singing in our things Can only get better Can only get Can only get Take it all from me You know, I know that things Can only van Zandvoort, Zandvoort.